Monique en haar nichtje kwamen daar maar net op tijd weg. We zijn gaan vluchten, vluchten. We hebben, ik denk, 10 kilometer gelopen in een bloedhitte het werd alleen maar warmer om ons, om ons heen. Het, het was gewoon echt, het was verschrikkelijk. Mijn nichtje riep ook steeds van, we gaan het niet halen, we gaan het niet halen. En uiteindelijk, gelukkig zijn we nu terug. Ja, ze zijn nu dus weer in Nederland. Vanavond vliegt Corendon opnieuw een toestel vol toeristen terug naar Nederland. De meeste vluchten naar de Griekse eilanden zijn geschrapt. PSV neemt het volgende maand in de derde voorronde van de Champions League op tegen Sturm Graz uit Oostenrijk. PSV speelt eerst thuis, daarna uit. Mochten de Eindhovenaren doorgaan... dan spelen ze eind augustus nog de play-offs voor een plekje in het hoofdtoernooi. De Zwarte Cross is weer voorbij. Brakke automobilisten die vanmorgen vanaf het festival naar huis reden... kregen nog wel een alcoholcontrole voor de kiezen. Deed de politie met een sniffer, zo'n eh, blaasapparaatje. als daaruit blijkt dat iemand dus te veel heeft gedronken... dan moeten ze mee naar de alcoholbus of vrachtwagen zoals we hier hebben... voor de ademanalyse. In het eerste half uur van de controle hadden vijf mensen te veel gedronken. En de bewoners van bijna 300 appartementen in Arnhem hebben een bijzonder slechte nacht achter de rug. In de parkeergarage onder het complex loeide namelijk de hele nacht het brandalarm. Zo gaat het dus al sinds eh, half twee vannacht. Attentie, attentie. Wij verzoeken u het gebouw onmiddellijk te verlaten via de uitgangen en de nooduitgangen. De parkeerbeheerder heeft de hele nacht geprobeerd de herrie uit te zetten, maar dat lukte uiteindelijk pas vanmorgen om half twaalf. En het bleek ook nog eens een loosalarm te zijn, want er was nergens brand. Het weer, flinke buien, onweer, hagel, harde wind, een gaatje of 22 max. Vanavond trekken die buien weer weg. Morgen meer zon, minder buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Velsen staat 4 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. En de A22 Velsen richting Beverwijk, daar is de Velsen-tunnel dicht.